Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Pakistanse president Zardari heeft de minister van Textiel... Makdoum Shahabuddin voorgedragen als nieuwe premier. Dat melden Pakistanse media. Deze week verklaarde het Pakistanse Hoge Rechtshof premier Gilani ongeschikt. Deze Gilani was veroordeeld voor minachting van het hof... en iemand die is veroordeeld kan in Pakistan geen openbaar ambt uitoefenen. Vannacht droeg president Zardari Shahyabuddin voor. Morgen stemt het parlement over de benoeming. Shahyabuddins partij, de Pakistanse Volkspartij, heeft een ruime meerderheid in het parlement. De Roemeense ex-premier Adrian Nastase heeft geprobeerd zichzelf het leven te benemen. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De ex-premier schoot op zichzelf toen vandaag bleek dat hij toch de cel in moet. Het Hoge Rechtshof in Roemenië bepaalde dat een eerder opgelegde straf van twee jaar cel wegens corruptie gehandhaafd blijft. De sociaaldemocraat Nastase sluiste tijdens zijn premierschap van 2000 tot 2004 ruim anderhalf miljoen euro weg naar de partijkas. De Nationale Postcode Loterij is niet van plan om zes mensen 2500 euro te betalen. De loterij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter... die vandaag bepaalde dat de loterij de deelnemers moet betalen. Dit omdat het bedrijf hen had misleid. De zes die de zaak aanspanden wonnen met een code in een brief een bedrag van 2500 euro en stuurden de bon in, maar ze ontvingen niets. Volgens de loterij ging het in de betreffende brief slechts om een kans om dit bedrag te winnen. Dat zou op de achterkant van de brief staan. Volgens de rechter werden de mensen misleid. De voorwaarden op de achterkant van de brief kwamen niet overeen met de inhoud. De loterij stelde dat de zes hadden moeten begrijpen dat ze geen, geld, eh, geen recht hadden op het geld. De rechter veegde dat argument van tafel. Volgens de rechtbank is het niet raar als mensen denken dat ze bij een loterij geld kunnen winnen.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 je heb verlaten. Steeds minder even naar je bel steeds minder eventjes kom praten. En als ik kom steeds minder vertel, doet het pijn de foto's te bekijken. Van die vakantie op dat eiland bij Bordeaux. Waarop we samen zo gelukkig lijken. Maar je trouwring ligt nu los in een la van je bureau Te laten staan. Ik heb een vakantie met een vriendin besproken. Dat is gezelliger dan om alleen te gaan. En doet het pijn als je s'avonds gaat slapen. En je doet zelf je gordijnen dicht. En er is niemand tegen die je huiverig kan gapen. En niemand voor het knopje van het licht. En dat doet luisterend in een stoel hebben gezet. Een hele avond begripvol met je bomen. Maar ze willen maar één ding en dat is met jou naar bed. En dat doet pijn, Suzanne. Pijn, Suzanne. Pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, Suzanne. gaat het even kloter en slecht. Maar daarmee zeg ik niet dat ik terugkom. Want dan begint weer hetzelfde gevecht. En dat doet nog veel meer pijn, Suzanne. Drupsteen die was niet meer toegekomen aan het draaien van platen. Eh, ik heb dat maar eventjes voor hem gedaan en ik ben nog even gebleven bij de echtscheidingsperikelen. Hier in de nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Joep van het Hek uit 1983. Toen maakte de man de officiële Nederlandse echtscheidings-LP. Daar heeft hij destijds nog een eh, Edison voor gekregen. <laughs> Tot zijn eigen grote verbazing overigens ook nog. En eh, uit die LP hoorde je dan wat destijds de succesvolle single was. Joep van het Hek en zijn Pijn Suzanne. Goedenacht allemaal. Dit wordt de Nacht Anders, de zomereditie... waarin niet meer het leukste uit met Koppen... want dat programma is met de zomerreces... maar vanaf eh, vandaag tot begin september elke week... iets uit het archief, uit het oeuvre van Kees van Koten en Wim de Bie. En dat gaan we dadelijk als eh, eerste doen. Nou, dadelijk, dat wil zeggen ook over eh, drie kwartier. <laughs> Eerst even wat eh, muziek. Muziek ook uit uh, eigen archieven. Later in dit uur kan je luisteren naar een eh, oude opname... die in het verleden werd gemaakt bij Radio Tour de France. Jawel, en dat was een opname die in 2006 werd gemaakt. Maar ik ga eerst even terug naar... Zo'n kleine twee weken geleden. Toen was daar het optreden in de Radio 1 Sportzomer van Roel van Velzen. It's like thunder lighting up skies, just like sugar. keeps my spirits high. This in slow down, watch my step now. Don't you stumble, don't you fall, but it's useless. rush, rush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need the push, push, push, and move on. I need the rush. You know I just can't get enough of it. flush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. that I miss you now. Oh no, not but I never worry. I'm in the here and now. is, zoals je op dit moment in de hitparade staat... een hele stevig is met een eh, disco beat eronder. En dit was dan de akoestische versie van Rush of Life van Velze hoorde je... in de opname die 10 eh, juni jongsleden gemaakt in de tweede aflevering van de Radio 1 Sportzomer. En vorige week toen stond daar zangeres Chris Berry en een opname van haar. Die hoor je tussen 4 en 5. En komende zaterdag Akda en de Munnik daar. Dit is meer muziek van de plaat. Here's Jessica Hoop. Deze zangeres is een ontdekking van Tom Waits... die haar muziek als volgt omschrijft. Haar muziek is alsof je s'nachts in een meer zwemt. Kijk eens. <laughs> Dan moet je wel in een bepaald klimaat zijn... <laughs> waar de temperatuur van dat meer aangenaam is. Dat heb ik wel zo'n idee. Je hoort in ieder geval de stem van Jessica Hoop... En dit is een nieuwe single van haar. Ze heeft ook een nieuw album uitgebracht onder de titel The House That Jack Built. En erop is dit Born To te vinden. Born Again, dat zijn heel andere klanken. The Christians uit de jaren 80. I used to wake in the afternoon when the sunshine finally cut through the hills. I really don't remember that much. I just know I wasted a thousand days. We need protection from disinfection, something to ease this cruel disease. A ray of hope and a new direction. I call to you and you rescue me. Cause when you're that didn't get away, they've taken so much. They got nothing left to give. But we can do without the reprobation. Let's try some love and some sanity. I know there's thousands all over the nation. I thank the Lord. want eh, het gezelschap bestaat uit allemaal broertjes, de broertjes Priestman. En vanwege die naam Priestman noemden ze zich de Christians. We hadden in de jaren 80 een handvol hits en een van de successen van de Christians was dit Born Again. Born Free, daar ga je nu naar luisteren, uit de jaren 60.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 No one bites back his heart on that girl. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my. never free. Discover. A I. forever free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. van opkomst hoorde je Matt Monroe met een succes uit 1966. De Britse zanger die zong Born Free. Hij begon zijn carrière als truck, een buschauffeur. <laughs> Maar op een gegeven moment eh, kon hij ook zijn brood verdienen met zijn stem. En hij begon te zingen. En hij heeft die naam Matt Monroe te danken aan een eh, beroemde pianist van wel eer pianiste. Namelijk Winifred Atwell. Die bedacht die naam Matt Monroe voor... Eh, deze zanger. Die trouwens overigens uh, Terrence Parsons heet. Terrence Parsons, nou, onder die naam eh, had hij een rijbewijs gehad om eh, de truck te besturen. Vervolgens hoorde je Lim Biscuit met Behind Blue Eyes. En Lim Biscuit zou aanvankelijk afgelopen avond in de Heineken Musical staan... maar dat optreden dat was verplaatst naar Paradiso. En dan zullen ze ongetwijfeld ook Behind Blue Eyes hebben gezongen. Wat oorspronkelijk is van de hoe van de hoe staat het op het LP, op de LP Who's Next. Op dat album ook deze hit. Hier is de Who, Baba O'Reilly. weer met een viool. Of althans, wat voor moet doorgaan. In ieder geval wel met een viool eindigde de plaat van de Who die daarvoor was. Baba O'Reilly uit 1971 van de LP Who's Next. Wat je zojuist hebt gehoord is van eh, een DJ-producers team, Major Laser. En die hebben de medewerking in groepen van zangeres Amber Kaufman. En vandaar dat je dit vrije Get Free kon beluisteren. I'm Free, dat ga je nu horen van een band die niet van ophouden weet. Maar wanneer gaan ze optreden? de Stones. steeds de achterkant van de 45 tour single Get Off Of My Cloud. Je hoorde de Rolling Stones, I'm Free. En van de Stones verscheen afgelopen week het gerucht dat ze volgend jaar op Glastonbury hun laatste optreden zouden geven, een afscheidsoptreden. Maar dat werd eh, binnen 24 uur al tegengesproken door eh, het gezelschap zelf. Er is helemaal niets bekend van een optreden op Glastonbury en laat staan een laatste optreden. Van een pensioen is absoluut nog geen sprake. Maar de vraag blijft wel, wanneer komt dat optreden van de Stones nu wel eens een keer? Waar iedereen als naar uitkijkt, was alleen maar voor het feit dat ze 50 jaar bestaan. De Stones hoorden je. zeven jaar oud. Terwijl als je het eh, zo terug was, dan denk je van... nou, het zou toch wel uit eh, de vorige eeuw kunnen zijn... deze verrukkelijke soulgeluiden gemaakt door eh, Nicole Willis... en haar Soul Investigators. Ze maakte in 2005 het album Keep Watching Up... en Feeling Free, dat was de openingstrek van die cd. Zoals al eerder aangekondigd, eh, in deze zomerperiode van de Nacht Klinkt Anders... zomernachten met Kees van Koten en Wim de Bier. In elke aflevering van de Nacht Klinkt Anders krijg je iets te horen... uit het uiver van Kees van Koten en Wim de Bie. Vandaag neem ik je mee eh, naar de eerste langspeelplaat van Het Simplistisch Verbond... Eh, boven, even, even, e-, even boven terug spoelen, stoppen, ja. Eh, hoe, hoe even stoppen doen, boven, even spoelen. Even spoelen en stoppen. Eh, nou, <clears throat> mag de echo ook even weg? Dan kunnen we beter zien wat zien het, wat Het gaat prima, ja. het, Gaat, het klinkt erg goed, geloof ik. Ik geloof dat het heel erg goed klinkt. Alleen één kleinigheidje op het puntje van de zout. U zingt namelijk weer soep. Ja, uh, de D. Nee, nee, nee, dan kan u beter meteen troe de D zingen. Als u moeite ah. hebt met de sroe, ja. zing dan liever meteen... Met een T. Troe, ja, Precies. Nou, in elk geval bezijdener uh, eh, de kant van de waarheid dan dat u zingt day, Want dat zingt de Engelsman namelijk nooit. Nee, Sroededee. Ja, zo. Ja, als ja, dan glipt hij dan zo Ja, nou daarom, als u hem zo houdt. Dat was Engels, Als u hem zo houdt, dan is het natuurlijk niets. Dat is, het. is er niets aan de geit. Sroededee. Uh, eh, het gaat nu om de internationale markt. Nou, uh, als ze boven klaar zijn, wij zijn hier beneden Kan u boven weer... Kunnen ze boven weer? Spoelen Ja. Ja. Sroededee. is the way you think about yourself through the day. That's life and nothing more. is boven, even heb je even stappen, even stappen lopen, even stil. stil. Sorry, sorry hoor. Zo de day? Nee, nee. Zo de day? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Het rare, Zo day, toch? Nee, het rare is, uw uh, think is wel goed. Ulthink. Ja, think. ja, alsof je een hete aardappel tegen je tanden drukt, ja, toch? kijk, als we, als we nu nog op een opname in studio moeten gaan rekenen met eh, middelbare school ezelsbruggen... dan eh, valt er natuurlijk niets eh, uit te halen. maar moeten luisteren, zink u dan maar, als u dan geen troe of schroe daar moeite mee... zink u dan maar tsroede, dus T-S-R-O. T-S-R... Schroedede. Schroedede. Ja, doe dat dan Heer geloof dat ik hem heb. In hemelsnaam dan maar Zijn ze boven klaar? Wij zijn hier beneden klaar. Oké, okay, Allah's Schroedede. Allah's Gaat weer. yourself through the day. Through the day. That's life and nothing more. Life is the way you feel and think about yourself only. Think it This day is your life. Your life is just the way you feel today. think about. the way you feel today. Nou, hier moet ik even stoppen. Oh, Sorry. Sorry daar. Sorry. Sorry. Nou. Sorry, nee, hier moet... Ik was net zo lekker bezig. Ja, maar hier moet ik even verstoppen. Geef niet, we doen... Ja, in, als boven even spoelt. Think through. Boven even spoelen. Think through. through. Ik heb nee, ze. Nee, maar u, ja, oké, dat klopt. Dat klopt. Daar zullen u mij niet over horen. Maar u neigt alleen nog een klein beetje dat je zegt eh, naar de kant van Jew. Jew. Jew. Jew. Ja, Jew. Jew. Ja, maar het is geen Jew. Het is, geen, het is wel, het is you. Het is geen Jew. Het is gewoon joe. Het is I, eh, sorry, you, me. Sorry. You, you, gewoon you. Hè? En, en, en uh, eh, your. Dus niet uh, Jor, maar gewoon Jor. Ah, uh, en Jor. Dus ook Jack Jersey dus. Jack Jersey. Ja, ja, ja. Jor. Nee, dat, is, dat is nou toevallig you, Jack, Jersey. Ah. Het is Jack de Nijs, maar Jack Jersey. En Jor, niet Jor, ah. gewoon Jor. You en Jor. En Ja? Nou, en verder die schroe, hou dat nou maar aan. Zeg nou maar, hou dat nou maar op schroe. Nou, ja? ik geloof dat ik dan klaar Alla, ben. Alla, nog een keer. Ja, boven nog één keer. wij zijn beneden klaar. Als boven ook klaar is, kunnen wij hier beneden. Ja? You. Ja. Schroe. Gewoon you. En Jack Jersey. You. Ja. Your is the way you see. ashtray. Have, a good day. We don't like to fade away. But you know, that's the likes of an elf, eh? Makes eh? follow. zijn Oh no, we don't like. follow me, at all. is zo. that is slow. Maar ik think about Ik ben er helemaal uit. zijn we? Soerenday. We zijn bij Jack Jersey! stingers, Martha Hooper, Rachel Singers, Lonnie Mack, and Eddie His ring. We're going steady, take it easy, take me high, lie, lie, house of fire, no commotion, poker, passion, deeper purple satisfaction, baby, baby, got it, got it, gimme, gimme, getting hotter, Sammy's cooking, Leslie Gore, Richie Valens, end the story, my Fuji, I'm a Fujiyama, Kamasutra, Rama Lama, Richard Perry, Spectre Barry, Righteous Archers, Nielsen, Harry, shimmy, Jimmy, Coco, poppin', Fats is back and finger poppin', bye say working while the clock is pocket ticket, friends and Roman salutation, Brenda and the tabulation, Carly Simon, Lady Holder, Rolling Stone and a Folder, Johnny Cash and Johnny Rivers, Cancel Now, I got the shivers, Mongo, Jerry, Peter, Peter, Paul, and Paul, and Mary, Mary, Dr. John, the Nightly Tripper, Doris Day, and Jack the Ripper, Gotta Go, so Goddess, what a Leah Russell, give me Sheldon, Miracles, and Smoky Places, like Guitars, a Fender Bass, and Mushroom, Omelette, Bonnie, Bramley, Wilson, Pickett, Stop and Kick It. Life is a rock. Buckler, Denver, John and Osmond, Donnie, Gigi, Keelan, ZZ Top, and LL Beat, and DD Dana, David Bowie, Steely Dan, and Sing Me Proud, Prada, CC Ryder, Edgar Winter, Julie Summers, Isaac Martin, Johnny Thunder, Eric Clapton, Pedal Wallace, Stephen Foster, Doodah, Doodah, Good Vibrations, Help Me Round the Surfing Girl, Little Honda, Tida, Tida, Honey, Honey, Sugar, Sugar, Yummy, Yummy, CBS and Warner Brothers, RCA, and all the others. I I Need Your Loving en nog een hoop andere hits uit de jaren 70 en jaren 60. Daar waarin, daarin werd aan gememoreerd door de groep Reunion, gelegenheidscombinatie uit 1974. Live is Rock, Live is the Way, dat was dan... Eh, ook in de jaren 70. Kees van Koot en Wim de Bie uit de eerste langspeelplaat van het Simplistisch Verbond was dat. En meer van Kees van Koten en Wim de Bie hoor je om pakweg kwart voor vijf. Dat allemaal in de zomernachten van De Nacht Klinkt Anders. En dit zijn Agda en de Munnik van zes jaar geleden tijdens Radio Tour de France. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die tot gisteren nooit won.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 Oh, altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. En het regent zonnestralen. Het regent zonnestralen en je hoorde het gezelschap Agda en de Munnik. En zes jaar geleden klonk dit in de Radio 1-studio... want duo was toen te gast in Radio Tour de France. Aanstaande zaterdag zijn ze er weer, Agda en de Munnik. En dan eh, gaan ze nieuw repertoire zingen. Maar misschien dit ook nog wel, je weet het niet. Luister in ieder geval vanaf uh, eh, 1 uur. Dan kan je ze live horen op Radio 1. Akda en de Munnik, de muzikale gasten in de Radio 1 Sportzomer. Absent Minded, dat is een groep die eh, zal optreden op een popfestival... dat in Luik wordt gehouden. Een vrij groot popfestival Les Ardentes. Maar ze komen ook naar Valkenburg toe op 15 juli. Bokpop, zo heet dat festival. Somebody got a second chance, man. He tries to get a grip